en sindsdien neemt het aantal besmettingen daar snel toe. Viroloog Marion Koopmans houdt de situatie in Nederland in de gaten. Dat betekent wel dat je ook met, eh, ja, als er varianten zijn, dat dat sneller ook onze kant uit zal, komen. Maar nogmaals, dan moet het wel gaan om varianten die echt weer verder voordeel hebben boven eh, wat er nu circuleert bij ons. Eh, en dat, ja, dat moeten we gaan zien. De Verenigde Staten nemen trouwens wel maatregelen. Reizigers uit China moeten verplicht een coronatest doen als ze dat land in willen. In Rusland zijn dit jaar meer dan 20.000 mensen opgepakt om politieke redenen. Dat schrijft de Moscow Times. Mensen die vastzitten hadden bijna allemaal zich uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne. Een paar honderd gevangenen zijn klimaatactivisten of mensen die strijden voor betere LHBTI-rechten. Een Amerikaanse cameraman krijgt een schadevergoeding van ongerekend 62 miljoen euro. Gebeurt nadat hij op de filmset van de brandweerfilm Only the Brave een dwarslesie opliep. De cameraman moest een camerakraan een berg oprijden... maar kreeg geen tijd om vooraf even de boel te verkennen en veiligheidsmaatregelen te nemen. Dus de kraan kieperde achterover en hij raakte bekneld met een verlamming tot gevolg. We blijven nog even in de filmwereld, want de bioscoopkassa is namelijk flink aan het rinkelen door deze film. If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Avatar The Way of Water heeft binnen een paar weken tijd 1 miljard dollar opgebracht. Dat is omgerekend 941 euro. Het tweede deel in de Avatar-reeks is de derde film die dit jaar zoveel geld in het laadje brengt. Eerder deden Top Gun Maverick en Jurassic World Dominion dat ook. De eerste Avatar-film is met 3 miljard dollar de best verkopende film aller tijden. Dus zijn opvolger heeft nog wel een flinke weg te gaan. Krijg je nog het weer?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 I'm on your bedside with a coffee to go. Wish I could stay here but you already know. Already know. I always got things to do. But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around In the wind outside Yeah, you and I We meet beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing Yeah, we'll be singing on the road and I'm just seeing your face Wish I could light the candles back at your place Back at your place I always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around in the wind outside meet beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, yeah, we'll be singing It's Christmas time You and I, we meet beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, we'll be singing It's Christmas knock down.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 Oh dan strijk ik alles weer recht Vijf voor twaalf Het kan het beste overkomen jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.